Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. In Baltimore is een begin gemaakt met het opruimen van de ravage van de ingestorte brug. Een containerschip voer vorige week tegen een pijler... waarna de brug in de Amerikaanse stad het begaf. Het opruimen is een mega-operatie waar Defensie veel spullen voor heeft gefixt, zoals drijvende kranen. The top priority for all the equipment that we're marshaling right here is going to be focused on clearing the channel. Vier bouwvakkers die tijdens het ongeluk op de brug aan het werk waren, worden nog vermist. Pas als de eerste wrakstukken zijn weggehaald, kunnen reddingswerkers doorgaan met de zoektocht. Een koffieshop in Tilburg is gisteravond opnieuw beschoten. Twee daders sloegen daarna op de vlucht. Volgens Omroep Brabant was dit al de zevende keer in twee jaar tijd... dat de koffieshop het doelwit was van beschietingen, brandbommen of molotovcocktails. De gemeente heeft de zaak al meerdere keren tijdelijk gesloten vanwege de veiligheid. In Ecuador is een leider van een van de grootste criminele bendes van het land opgepakt. Hij zou betrokken zijn geweest bij de moord op presidentskandidaat Fernando Villavicencio vorige zomer. De bende werd door de autoriteiten als terroristisch gezien. Er zijn ook nog twaalf andere bendeleden opgepakt. In Ecuador geldt al drie maanden de noodtoestand vanwege het bendegeweld daar. En de grote paastraditie in het Twentse Holte kan vandaag natuurlijk niet ontbreken. Daar werden de afgelopen weken keihard gewerkt om het mooiste paasvuur te maken. Vijf buurtschappen daar strijden met elkaar wie de aller, allermooiste heeft. Want proberen om het hoogste paasvuur te maken, dat mag niet meer. Niet helemaal eh, ons ding, maar eh, ja, we doen leuk mee blijkbaar. Met eh, heel veel kleine takjes en echt prugelwerk. Een jury van zeven paasvuurkenners bepaalt uiteindelijk welke bolken het mooiste is. Deze is helemaal mooi opgestapeld. En welk cijfer geeft u deze? Ja, dat kan ik niet zien. Ik kan het pas zien als je alle vijf gezien hebt. Ik maak ook foto's onderweg. En eh, ja, dat blijft natuurlijk toch een beetje subjectief. Dat kan niet anders maken. Uiteindelijk won het buurschap Dijkenhoek met hun bolken. Zoals zo'n nog niet aangestoken paasvuur daar wordt genoemd. Het weer. Het is een bewolkte eerste paasdag met hier en daar een bui. In de middag vaak het droog, maar vanaf begin van de avond meer kans op buien. Met ook hagel en onweer bij zo'n 15 graden.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 Vandaag gepresenteerd op deze druilige paaszondag door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. En we begonnen vandaag met het iets wat exotische liedje Anastasia. Want wat gaan we doen vandaag? Ehm, ja, in de jazz zijn vrouwen veelvuldig bezongen, bejubeld, bespeeld, eh, bespot en beschimd. Uh, eh, songs werden door muzikanten vernoemd naar een geliefde, echtgenote, dan wel maîtresse. Naar een femme fatale, een historische grootheid, een onbereikbare schone naar familieleden, tantes, dochters en kleindochters. En vandaag gaan we eh, eh, een greep doen aan de hand van het alfabet uit deze ja, zogenaamde lady songs. Eh, ehm, bekende en wat obscure titels als mede gevierde en onbekende jazzvogels passeren onze revue. Anastasia, daar begon ik mee. Uh, vertolkt door het vette saxgeluid van de bijna vergeten tenorsaxofonist Sam the Man Taylor. Die speelde in de band van eh, Lucky Millinder, Cap Calloway, eh, zelfs Ray Charles, But Johnson. Zijn saxgeluid is ook te horen in vele rhythm and blues hits uit de jaren 50. En het origineel van dit nummer stamt uit de gelijknamige film. met in de hoofdrol Ingrid Bergman als Anastasia en is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis Ehm, toen de laatste tsaar van Rusland, en dan eh, heb ik het niet over die eh, nieuwe keizer Poetin... maar over Nicolaas uh, eh, II, meen ik. Toen die en zijn gehele familie in 1918 waren geëxecuteerd door de communisten... bleven er hardnekkige geruchten dat dochter Anastasia de dans was ontsprongen... dan wel weder opgestaan. Er doken om de zoveel tijd vrouwen op die claimden de doodgewaande Anastasia te zijn. En over die, eh, een van die vrouwen verhaalt dus de film Anastasia met eh, Ingrid Bergman. En hier hoort je het liedje in de vertolking dus van ehm, eh, Sam the Man Taylor. Gaan we snel verder met Big Bertha. Bertha, een, nummertje van, oorspronkelijk van Duke Pearson, de pianist... verbonden aan de Blue Note label in de jaren 60. Die levert geweldige eh, albums af en produceerde ook geweldige albums. Schreef ook heel veel nummers, waaronder dus Big Bertha. En dit is in de uitvoering van het ensemble Blue Moods, Big Bertha. zeg. Eh, zo te horen een eh, behoorlijk swingend eh, type, zeker in de uitvoering van het Blue Moods Ensemble. En dat bestaat uit Diego Rivera op tenorsax, Boris Koslov op bas, Artie Rahara op piano en Vinnie Sperazza op drums van hun eh, onlangs verschenen album Swing and Soul. Ik heb er al eens een nummertje eh, van gedraaid eerder dit jaar. Zeg, geweldig album, een ode aan die Duke Pearson. Big Bertha, eh, ja, dat was niet zijn vrouw Bertha, dat was Betty en dat was een fotomodel. Dus ja, wie die Bertha was, ik zou het niet weten. Ehm... Van de Duke, Duke Person komen we bij de originele King of Pop en Jazz, Satchmo, eh, Louis Armstrong. Die had over eh, vrouwelijke belangstellingen niet te klagen... en had als eh, gelobetrottende muzikant af en toe moeite to put his eggs in one basket. in deze song die je gaat horen heeft Chloe hem weten te betoveren. Hij hoort haar lokroep. I believe I hear love calling me. I've got to go wherever you are. the black of night. I've got to go where you are. it's wrong or right. I gotta go where you are. I'll roam through the dismal swamplands, searching for you Cause you are there Let me be there too Through the smoke and flame I got a groove where you are For no place could be too far where you are. Ain't no chains can bind you if you live. I'll find you. Love is calling me. I've gotta go where you are. What's that? Somebody call my name? Is that you, honey? I believe that I hear love calling me. I've gotta go ZFM Jazz. welcome to our fans across the globe, in particular the listeners in the democratic and sovereign island of Taiwan. Welcome to our special dedicated to the ladies of the world, from A to Z, from A tot Z. En dit nummertje wat je net hoorde was Donna. Um, Italianen en diva's, prima donna's, een voor de hand liggende combinatie. En Donna uh, was een compositie oorspronkelijk van de hand van de Italiaanse componist, bandleider en accordeonist Francesco Gorni. Een eh, eeuw geleden, uh, nou niet een eeuw, een jaar of zestig geleden. Ehm, en hier hoorde je hem in de uitvoering van eh, twee Engelse saxofonisten, Devo Higgins en uh, Max Ionata, vooral de laatste wel bekend hier in Zandvoort in de Krocht. Ehm, en ook nog begeleid onder meer door Ross Stanley op Hammond eh, Organ. Komen we bij een favoriet onderdeel van eh, ZFM Jazz. ZFM Jazz Top 2024 cover Een openbaring James Booker. Eh, ook bekend als The Ivory Emperor. De draaideur junk en eh, piano virtuoos uit New Orleans. Hij eh, trad regelmatig op in de Maple Leaf Bar in Nola voor slechts een handjevol mensen. En opnames van een aantal van zijn optredens werd in, werden in 1993, tien jaar na zijn dood, uitgebracht. En hij mocht graag een nummertje van de Beatles coveren... zoals het welbekende Eleanor Rigby. Te vinden op plek 371 in onze Top 2024 cover-up jazzy covers van de mus uit de top 2000 van de MBO. jazz. I never thought that I could be so lucky that love would deal me such a charming hand. But then when she appeared, my hopeless heart adhered. That's when she became this man's best friend. She was a girl who never looked before she leapt into your arms with a love so pure. You could always be sure she'd be waiting for you by the door. Now that she is gone, and I must carry on, she'll live in my heart evermore. Though she is above, it's her I'll always love. I'm talking about my girl is gone, and I must carry on. She'll live in my heart evermore. For though she is above, it's her always love. I'm talking about my girl. Giselle. my sweet Jesus. Diego Rivera. Die kwam al eerder voorbij. Eh, dit keer met het nummer Frida. Eh, en dat is opgedragen aan Frida Kahlo. De eh, vrouw van die andere Diego Rivera. Die kunstenaar, Mexicaanse schilder en kunstenaar uit de vorige eeuw. Diego Rivera. Ehm, en dat nummertje is te vinden op het eh, album van die Diego Rivera... de saxofonist, The contender met een glansrol voor de bassiste Rodney Whitaker. En dat werd gevolgd door Giselle, door Benny Bennek III. Die heb ik ook wel vaker gedraaid. De trompetist, maar ook geweldige zanger. Eh, Third Time is the Charm heet dat album. Eh, wat, eh, waar dat nummertje Giselle op staat. Um, Giselle, um, <clears throat> als we Benny Benek mogen geloven... bestaat er geen betere vrouw op de wereld dan deze dame. Maar helaas is ze hem komen te ontvallen. For those she's above, it's her I always love. Maar je kunt ook natuurlijk de verkeerde vrouw tegen het lijf lopen. Hard hurted Hannah. The Vamp from Savannah. In old Savannah, I said Savannah, the weather there is nice and warm, the climate of a southern brand. But here's what I don't understand they got a gal there a pretty gal there who's colder than an Arctic storm. Got a heart just like a stone. Even nice men leave her alone. They call her hard hearted Hannah, the vamp of Savannah, the meanest gal in town. Leather is tough, but Hannah's heart is tougher. She's a gal that likes to make men suffer, to tease them and thrill them, to torture and kill them is her delight, they say. I saw her on the seashore with a great big pan. There was Hannah pouring water on a drowning man. Hard-hearted Hannah, the vamp of Savannah, yeah. But Hannah's heart is tougher. She's a gal that likes to make men suffer, to torture, to tease them, to thrill them and kill them. Is her delight, they say. yeah dus eerst Hard Hearted Hannah... in de uitvoering van de New Yorkse big band eh, van uh, eh, E.L. Wilner... met op vocale Brian eh, Thomas. En dat werd gevolgd door het welbekende Good Night Irene... een traditional, nou ook wel meer dan 100 jaar oud denk ik... vooral bekend in de uitvoering van Led Belly, de blues- en zanger. En hier in een soort van country jazz eh, jasje gegooid... door de eh, hemelse gitariste Bill Frisell. Met een hoofdrol eh, voor Danny Barnes op Banjo. Goodnight Irene. Hoogste tijd voor wat gospel soul. Roy Merriweather van zijn debuutalbum uit de jaren 60. Het nummertje Little Lousy Jane. Little Lousy Jane van eh, de pianist Roy Merriweather... belanden we bij de K. en belanden we bij uh, de royalty onder de drummers, L. Foster. En hij heeft een nummer gecomponeerd geschreven... Eh, gewijd een ode aan zijn dochter Chiara. Ehm, en daar gaan we nu naar luisteren. Ehm, ja, van zijn album eh, Inspirations and Dedications van die L. Foster. Waarbij hij zich liet uh, inspireren door eh, familieleden en songs van zijn vroegere fameuze werkgevers. Waaronder de fameuze, de welbekende Miles Davis. Maar hier dus Kiera van de hand van L. Foster zelf. eerste uur. Je hoorde daar Jeremy Pelt nog op eh, trompet en Danja Stevens op uh, tenorsax. We gaan eruit met een nummertje van Ronnie Earl, Linda. Nog een paar minuutjes voor Linda. En dan gaan we over naar het nieuws en dan volgen we met het tweede uur van onze special met Lady Songs.